12 uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Het slachtoffer werd onder vuur genomen bij een sportschool. Dat zeggen ooggetuigen tegen tv en AT5. Hoe het slachtoffer eraan toe is, is niet bekend. Volgens de politie heeft de schietpartij niets te maken met de actie van een arrestatieteam vanochtend in Amsterdam-Sloten. Daar schoten agenten een verdachte in een lopend onderzoek neer. In Hongkong zijn duizenden mensen de straat op gegaan om te demonstreren voor democratische hervormingen. Zo'n 2000 politieagenten houden in de gaten of de betogers geen wegen versperren of tentenkampen opzetten, zoals vorig jaar gebeurde. Die zogenoemde Occupy Central manifestatie werd na 2,5 maand door de politie beëindigd. Dit is de eerste grote manifestatie sinds december. De organisatoren verwachten vandaag 50.000 demonstranten. Het moet een vreedzaam protest worden zonder verdere acties benaderd benadrukken ze. leiders van de Afrikaanse Unie willen dat het internationaal strafhof de zaak tegen president al-Bashir van Soudaan laat vallen. Of tenminste opschort. En ook de aanklacht tegen vicepresident Ruto van Kenia moet van tafel. Dat zeggen de Afrikaanse leiders in een gezamenlijke verklaring na hun top in Ethiopië. Het strafhof heeft het uitsluitend gemunt op Afrika, staat in de verklaring. De leiders willen dat de wettelijke grondslagen van het hof worden aangepast, anders zeggen veel Afrikaanse landen hun lidmaatschap op, dreigen ze. De Soedanese president al-Bashir wordt beschuldigd van genocide en oorlogsmisdaden. De Kenia Ruto is aangeklaagd wegens het aanzetten tot moord op politieke tegenstanders. Het clubhuis van motorclub The Expendables in Opdam is door brand verwoest. De brand brak vanmorgen uit en sloeg over naar een bedrijf daarnaast. Het clubhuis zat in een bedrijfsverzamelgebouw op een industrieterrein. Een aantal andere panden heeft water- en rookschade. Of de brand is aangestoken is nog niet bekend. Het weer. Later vandaag trekt de meeste neerslag naar het zuiden weg. Er komen wat opklaringen en het wordt een graad of 4. Dit was het NL. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB.